Michel Koenen met het NOS-journaal. Meerdere Europese leiders roepen op om Oekraïne te betrekken bij de top in Alaska komende vrijdag. De Amerikaanse president Trump gaat dan met de Russische president Poetin praten over de oorlog in Oekraïne. In een gemeenschappelijke verklaring stellen de leiders van Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, Finland, Polen en de Europese Unie... dat de weg naar vrede in Oekraïne niet kan worden bepaald zonder het land zelf. Volgens NBC News overweegt Trump om president Zelensky uit te nodigen. Albanië heeft in samenwerking met Europol een drugsbende opgerold... die tonnen cocaïne van Paraguay naar Europa heeft gesmokkeld. Volgens het Albanese OM was het een internationale organisatie die de hele keten beheerde. Van de productie, opslag en bewerking van de cocaïne in Paraguay tot en met de distributie in Europa... en de witwasoperatie die daarbij hoorde. In Albanië zijn negen verdachten aangehouden. In België is een verdachte opgepakt, vermoedelijk de leider van de bende. In Zeeland heeft gisteravond brand gewoed in de duinen bij Groot Valkenisse. Volgens de beveiligheidsregio stond een gebied zo groot als drie voetbalvelden in brand. Het vuur brak uit aan de zeekant en verspreidde zich snel over de top van de duinen. Met blusvoertuigen uit zes plaatsen was de brand een half uur later onder controle. Mogelijk is de brand veroorzaakt door afgestoken vuurwerk. En duizenden boze Sicilianen zijn gisteren de straat op gegaan. Ze protesteerden tegen de plannen voor een brug die het eiland moet gaan verbinden met het vasteland van Italië. Ze vrezen onder meer dat honderden eilandbewoners moeten verhuizen door de aanleg van de brug. Of het protest zin heeft is nog maar de vraag. Deze week gaf de regering groen licht voor de bouw van de 3,7 kilometer lange brug.